uur. Kees Groot met het NOS-journaal. EU-president Donald Tusk noemt het absurd dat de Britse politicus Boris Johnson de Europese Unie vergelijkt met Hitler. Tusk wilde zich eigenlijk niet bemoeien met het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU, maar zegt dat hij niet langer kan zwijgen. De conservatieve Johnson voert campagne voor een brexit. Afgelopen weekend zei hij dat de EU hetzelfde wil als Hitler en Napoleon. Europa veranderen in een superstaat. Volgens Tusk biedt de EU juist de beste garantie tegen onderlinge conflicten. De rechter in Hamburg heeft delen uit het gedicht dat komiek Jan Beumerman maakte over de Turkse president Erdogan verboden. Beumerman mag passages waarin Erdogan onder meer een pedofiel wordt genoemd niet herhalen. Doet hij dat wel, dan riskeert hij een boete van een kwart miljoen euro of een maandenlange celstraf. Accountants gaan een beroepseed afleggen om te benadrukken dat ze hun beroep naar eer en geweten uitvoeren. Volgens de beroepsorganisatie heeft de eed vooral symbolische waarde. De tekst is gebaseerd op de al bestaande gedragscode voor accountants. Zo'n 18.000 accountants moeten de eed voor 1 mei 2017 afleggen. De afgelopen jaren kwam de branche soms negatief in het nieuws... omdat accountants financiële misstanden bij klanten al dan niet bewust over het hoofd zagen. Onbekenden hebben vernielingen aangericht in het voormalige dierenpark Emmen. Volgens de politie is geen enkel verblijf of gebouw op het verlaten terrein onaangeroerd. Vitrines zijn kapotgeslagen, brandblussers zijn leeggespoten en de muren zijn beklad met gele verf. Eerder dit jaar verhuisden de dieren naar een nieuwe plek in Emmen. De oude dierentuin staat sindsdien leeg. De politie zoekt getuigen van de vernielingen. Het weer, vannacht is het vrij helder. Het kwik daalt naar 7 tot 10 graden.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 Het heet uh, Wonderwall. Het is een bekend eh, popnummer. Maar jazz, Brad Maldau. Luisteren naar Wonderwall. Eh, een bekende, eh, Dave Brubeck. Give a little whistle. ik lees net iets op nu.nl. Um, ehm, dat vandaag eigenlijk bekend geworden is dat de vrouw hier... Hallo, Miss I never expect to see you again. It's been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. is Rick? I don't know. I ain't seen him all night. When will he be back? Not tonight no more. He ain't coming. Uh, he went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time. You used to be a much better liar, sir. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him. Play it once, Sam. Um, for all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Um, play as time goes by.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 Toch nog een beetje het zonnetje laten schijnen. es Los Invisibles. Ismael Serrano. Los invisibles los tejados. En el potrero gritan por un pibe y al otro lado del muro la gente a salvo de los invisibles se desdibuja como un discriminación, la misma discriminación, la misma criminalización. Si es imposible que no pensemos en todos esos pibes. Zijn we alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. Breezy, Wouter Hamel natuurlijk. Ik hoop u dat u een fijne zondag tegemoet gaat. En al heet natuurlijk. Tot de volgende keer.